Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een corona-uitbraak op een basisschool in het Overijsselse Enter. Er zijn minstens 50 mensen besmet geraakt. De meeste hebben de Britse variant te pakken. De burgemeester vraagt inwoners nu om zich extra goed aan de coronaregels te houden. Houdt u aan de regels. Test bij de minste klachten. Maar laten we zorgen dat deze brandhaar niet groter gaat worden als dat hij op dit moment is. 200 mensen worden voor de zekerheid getest. Ook hebben sportverenigingen besloten om de boel tot volgend weekend stil te leggen. Veel Britten zijn boos op hoe de politie gisteren heeft ingegrepen bij een herdenking van Sarah Everard. Honderden mensen kwamen bijeen in een park in Londen om de vermoorde vrouw te herdenken. Maar agenten pakten sommigen hard aan omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Het ligt extra gevoelig omdat de hoofdverdachte in de zaak van Sarah Everard een politieman is. In het dorpje Kerkdriel in Gelderland is een bestelbus gisteravond tegen een huis geknald. Agenten hebben de bestuurder, een man van 22, opgepakt. De politie vermoedde dat hij alcohol en drugs had gebruikt. Maar de man wilde niet meewerken aan een bloedtest. Daarom is zijn rijbewijs afgepakt. En FC Twente zal dit weekend snel willen vergeten. De Tukkers verloren gisteravond met 4-1 van AZ. En dat was grotendeels hun eigen schuld. Ze maakten twee eigen doelpunten. Trainer Ron Jans baalt flink. Wat ik het ergste vind is gewoon dat, ehm, wat we bij PSV eigenlijk ook hebben gehad na een 2-0 achterstand, dat de agressie en de energie uit het elftal gaat en dat we het half opgeven. En dat hebben we na rust uh, rechts en dat hebben ze veel beter gedaan. Alleen dat is gewoon dom dat je dan veel risico neemt en, en eh, wordt afgestraft en een 4-1. FC Twente wist dus wel één keer te scoren, al was dat te danken aan AZ. De Alkmaarders maakten namelijk ook een eigen doelpunt. En het weer nog aan de kust is het vandaag droog en best wel zonnig. Landinwaarts zijn er wel buien met ook kans op hagel. Het wordt vandaag een graad of 8.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 I've a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock holds, I've mastered a few, but everything I've got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two, but everything I've got belongs to you. sleep and sleep, sleep and sleep and sleep and sleep, sleep and sleep, sleep and sleep. I'll give you any and nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two, but everything I've got, ooh, it's not a lie. But everything I've got belongs to you. goedemorgen luisteraars. Ik was even verrast voor het einde van deze, eh, dit nummertje. Maar dat was een mooi nummer om mee te beginnen, zou ik zeggen. Welkom bij ZFM eh, eh, Jazz op de zondagochtend. Samenstelling presentatie Auko Beuving. En ja, we zijn er klaar voor. We hebben een mooie lijst muziek uitgezocht. Voor ieder wat wil, zou ik bijna zeggen. En we starten met Amy Servini. Nou, zal niet iedereen Amy Servini kennen... maar het is een Canadese jazzzangeres... die ook deel uitmaakt van de Royal Bobsters. Een vocale groep die in de twee uur nog terug komt En eh, ja, het zijn niet de minste die op haar cd'tje uit 2012... Digging Me, Digging You meespelen. Ik zie staan op de lijst onder andere... Eh, Arnold Cohen op de klarinet en uh, eh, Avisha Cohen op de trompet. Ik zie op de bas uh, Matt Arnoff staan. En de bas is eigenlijk de rode draad door het programma vandaag. De bas, de bas of basgitaar is natuurlijk een prachtig instrument. En heel veel nummers komt deze eh, ja, bas aan bod, zou ik zeggen. Ja, wat mag je verwachten? Onder andere natuurlijk de basspelers Derson Douglas en Steve Swallow... Eh, daar, wie heb ik nog meer staan? Ja, ik heb eigenlijk een heleboel basspelers opgezocht natuurlijk. Die hele bekende, die ken je allemaal wel. Maar ik zou zeggen, luister en geniet. Eh, het tweede nummertje wat ik heb klaargezet... dat is een heel bekend nummertje. En eh, ja, dat is van Bill Withers. Iedereen kent het.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 En een eh, mooi introotje op de bas. Eh, ja, er zijn natuurlijk hele bekende bassisten... maar ik heb er toch vandaag een aantal uitgekozen. Ook natuurlijk wel de bekende eh, Ray Brown... en ja, noem ze maar op, de hele bekende jongens. Maar toch ook een aantal wat onbekende waarschijnlijk. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de Desron Douglas... En eh, die speelt op de bas, de contrabas. En, eh, Brand, en eh, Brandy Younger speelt op de harp. En dat zijn mensen die wonen in New York... en die hebben in de coronatijd allerlei muziek uitgebracht op Bandcamp. En daar is ook een mooie cd van gemaakt. Duidelijke invloeden van Pharaoh Sanders. En ik, ik draai dan ook het hele bekende nummer... The Creator Has a Master Plan. Een masterplan voor ons for Ja, Derzen, Douglas en eh, Brandy Younger. Derzen op de bas en Brandy Younger op de harp. Eh, deze cd heet Force Major en eh, komt uit 2021. Eigenlijk vrij nieuw dus. Er staan prachtige nummers, onder andere Sing van de Carpenters... maar ook This Woman Works van Kate Bush. Uh, ja, mooie nummers, prachtige cd, zeer de moeite waard. En een, een bassist van deze tijd natuurlijk. Eh, terug in de oude doos dan maar weer is, En eh, dan kom ik terecht bij de Diamond 5. Eh, samen met Geetje Kouwveld. Die hebben ooit een LP gemaakt. Back Together. 1973. Daar staat ook een nummer op waar de bas aardig loopt. En dat nummertje is, even kijken... The Beat Goes On. Ja, in het tweede uur doe ik ook nog een themaatje pop en jazz. Daar zit natuurlijk ook wel iets tussen. eens even kijken wie daar op de bas speelde. Jack School speelt daar de bas. Kom ze, Greetje Kouwveld. The beat goes on. The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding rhythm to the brain. La di da di di, La di da di da. Charleston was once the rain. da di di, la di da di da. de Diamond 5. Eh, en ja, uit de oude doos zou ik bijna zeggen. Eh, iets heel anders, dat komt uit de nieuwe doos. En dat is een cd van Kalem Au, eh, een bekende trombonist... samen met Claire Martin, en dat is de zangeres. Die hebben een aardige cd gemaakt. Songs and Stories heet die cd. En daar ik een vrolijk nummertje van. daar komt die. We luisteren en we kijken of dat gaat lukken. Ja, dat gaat zeker lukken. Eens even kijken waar ik dat had neergezet. Oh, hier heb ik hem. Komt-ie. Young, hello young lovers. Hello young lovers, whoever you are, I hope your troubles are few. All my good wishes go with you tonight. I've been in love like you. brave young lovers and follow your star. Be brave and faithful and true. Cling very close to each other tonight. I've been in love like you. I know how it feels to have wings on your heels and to fly down the street in a trance. You fly down the street on a chance that you'll meet and you'll meet, not really by chance. Don't cry, young lovers, whatever you do. Don't cry because I'm alone. All of my memories vrolijke klanken van de eh, eh, Diamond... Eh, nee, ik zou zeggen oud oh, Dat is een... volgens mij is die Brits, een, ja, arrangeur, componist en trombonespeler. En Claire Martin, een zangeres. En dan gaan we nu een uitstapje maken naar een mooie muziek van een, een band... En die band heet de... Eens even kijken. De... de Mingus Big Band heet die. En moet ik even kijken waar ik die neergezet heb. Ik heb hem hier neergezet. En dan ga ik dit... Hier, ja, dat is een, eh, natuurlijk de naam eh, Charles Mingus kent iedereen. Een bassist. En deze band speelt eigenlijk muziek eh, ja, van Mingus. En dat is niet verkeerd. het nummer wat ik ga draaien is de Haitian Fight Song. En dat is een bassist die heet Boris Koslov. Luister maar eens. Mooi nummer. moeten we toch langs de weg draaien. Het nummer duurt negen minuten. Dat mag ik jullie toch niet aandoen. Maar dit is een fantastische big band. Eh, eh, Mingus Big Band. En eh, ja, die spelen toch de muziek van Mingus op een, wijze die zeer de moeite waard is. Ze zijn al wat langer actief. En dit komt van een cd af. Blues and Politics. Prachtig nummer. ja, ik had beloofd dat er veel bas in zou zitten. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Dat is een nummertje van, de, dat is van een LP de, eh, de Flyaway Little Bird. En dat is Paul Blij en eh, Jimmy Caffre. Maar dit nummer wordt eigenlijk gespeeld door... Eh, eens even kijken, door een, de, alleen de bassist. En dat is wel heel leuk, want het klinkt aardig. En de bassist, dat is Steve Swallow. Luister en geniet. Ja, dit nummer komt van een cd van Jimmy Cover, Steve Swallow en Paul Blij. En je hoorde natuurlijk Steve Swallow op de elektrische bas met het nummer Fiets. Prachtig nummer, zeer de moeite waard. Dat geldt ook voor het volgende. Dat is eh, een hele bekende Noorse jazzzangeres, Karin Krog. En eh, die wordt begeleid door Jan Kabarek eh, en Niels Henning Ørsted Petersen op de bas natuurlijk. En uh, Kabarek speelt sax. Just in Time komt van een LP Jazz Moments. Komse, luister en geniet. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice tossed. The bridge overcrossed, no place to go. And now you here just where I'm going, no more doubt or fear. I found my way. Just in time, I found you just in time. You changed my lonely days and lonely life. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost. The merchandise lost. The bridge overcrossed, oh, no place to go. And now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found, I found my way. Just in time, you changed my lonely days and lonely life. just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, losing dice. The bridge over crossed, no place to go. And now you're here. found you just in time. You changed my lonely days and lonely life just in time. Oh, just in time. Just in Time, eh, Karin Krog. En eh, eh, op de piano was natuurlijk Kenny Drew. Dat, die vaardige vingers, dat hoorde je meteen weer. ja, en dan, als we het dan toch over piano hebben... dan is er ook een hele bekende pianospeler... Phineas Newborn Jr. heeft ooit een cd gemaakt in 1969. en die cd heet Harlem Blues... En daar staat het mooie nummer op, Little Curl Blue. En hij speelt zelf de piano, maar de bas wordt gespeeld door Ray Brown... en op de drums ook een hele bekende Elvin Jones. Daar komt hij, Little Curl Blue. Phineas Newborn Junior. En eh, dat was Little Girl Blue van de cd Harlem Blues 1969. En natuurlijk op de uh, bas eh, Ray Brown, bekende bassist. ja, dan ga ik naar een wat minder bekend iemand. En dat is iemand met een hele Nederlandse naam. En ze heet Angela Verbrugge. Maar ze is niet Nederlands, ze is Canadees. En die, is, ja, die maakt ook mooie muziek. Ze heeft laatst een cd uitgebracht... Eh, the Night We Couldn't Say Goodnight. Eh, en dat is een aardige cd geworden. Volgens mij is het 2019. The Moon Was Yellow. Nou, een paar weken geleden had je inderdaad een zeer fraaie maan staan. Daar komt ze, Angela Verbrugge. yellow and the night was young. A smile brought us together, and I was wondering whether we'd meet again someday. The moon was yellow, and a song was sung that vocal inspiration gave me the inclination to give my heart away. Here we are. Is our romance to continue? Will it be my luck to win you? May I that are strung around that certain fellow. Behold, the moon is yellow. Angela Verbrugge. Uh, volgens mij komt ze uit Vancouver. En uh, ja, nee, het is tijd voor iets heel anders. Voor een akoestisch duo weer. Eh, de Italiaanse pianist Enrico Piranucci... en de Belgische trompetist Bert Joris... hebben onlangs een mooie cd uitgebracht. Afterglow. En ja, dat is een, vaak stukje werk in deze coronatijd. En er staan mooie nummers op. En ik, van die nummers laat ik er één horen. ik kies voor het nummertje, even kijken welke, Freeload. Música Ja, het is een prachtige cd geworden en een mooie opname en een voorrecht om aandachtig te luisteren naar de, deze mooie cd van Enrico Piranucci en Bert Joris. Uitgebracht in januari 2021, dus allemaal vrij nieuwe opnames dateren van 2018 eh, van, in het Motor Music in Mechelen. Is eh, iets heel leuks. En tijd voor een zangeres. Als je om je heen kijkt, dan zie je de gele narcissen overal bloeien. En Malia Malinese zangeres zingt daarover. De, de eh, Yellow Daffodils. deze klank op de piano, dat waren natuurlijk de klanken van Monty Alexander. En dat was het nummertje Blues for Stephanie. En dat kwam van een cd'tje Reunion in Europe 1983. Ja, het eerste uur van ZFM Jazz zit er alweer bijna op. En we hebben gelukkig nog een tweede uur te gaan. De bas staat zo'n beetje centraal in deze uitzending. En ook in het tweede uur komt dat terug. In het tweede uur hebben we nog een thema. Dat is eh, zeg maar vocal groups. Iedereen kent de Manhattan Transfer. Maar wat nieuwere groepen zijn natuurlijk de Royal Bobsters. En uh, is een eh, wat nieuwere groep. ik heb ook werk klaarstaan van Barbara Thompson. saxofoniste en de echtgenoot van overleden John Heisman. Ik heb werk klaarstaan van Colosseum Norma Winston. Eh, de door zelfs is de door, hebben de Doors pop, eh, jazz gemaakt, jazeker. Brandy Distref, nieuws Eddie Henderson, Enrica Rava... Eh, twee accordeonisten, Dino Salucci en Vincent Pereira. Nou, kortom, er is nog heel veel te beluisteren op ZFM Zandvoort. Ik hoop dat je ook klaar bent om het tweede uur hiervan te gaan genieten. Krantje erbij, kopje koffie erbij lekker rustig luisteren. De wind is gelukkig wat gaan liggen. Het weer ziet er wat aangenamer uit dan gisteren. Maar wie weet wat. Het, eh, ik zou zeggen, blijf toch nog een uurtje thuis... om nog even van mooie muziek te genieten. En eh, ik doe nog iets stukje van Malia tot de klok van 11 eh, uur.